to cling to me, stay with me right or wrong, someone to sing to me, some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's right. Zomersplaatje plaatje om mee te beginnen. So nice, oftewel de Summer Samba. Astrud Gilberto hoorde je. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de staat van de dijken is in kaart gebracht. De kolom van Joost Kiewiet en verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why Every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay. What I'm trying to say, heart over mind. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined as my father's something makes me stay hot over mind. Yes, I, my father's son. I live my life just like my father's done. But tell me why every time I try tell you it's goodbye. I can't seem to let go of my heart. I know I want to stay while I'm trying to say. Heart over mine. Yes, I am my father's son. my father's son. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Fijne muziek om in de stemming te komen voor de late avond. Brazzaville was dat en Sam Days en daarvoor Joe Cocker en My Father's Son. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert ongeveer 380 kilometer aan dijken. Het waterschap daar maakt ieder jaar een veiligheidsrapportage daarover. En die is kort geleden vastgesteld. Arie de Gelder van het waterschap is aan de lijn bij Herman de Bruin. Meneer Gelder, welkom. Dank u wel. U bent eh, teamleider beleid en adviseur bij dat Hoogheemraadschap. Dan hebt u veel met die dijken te maken, denk ik. Of gaat u zelf ook over de dijken lopen om ze te inspecteren? Nou, eh, soms ga ik wel mee, maar eh, nee, we hebben mensen die dat, die dat nog veel, veel beter kunnen en daar meer, meer tijd voor hebben. Ja. Dus die dijken worden inderdaad regelmatig geïnspecteerd door onze medewerkers. Maar we doen ook allerlei metingen eh, en, en berekeningen om te kijken hoe, eh, hoe sterk ze precies zijn. Ja, dat is een heel eind, want 380 kilometer hebben jullie in beheren. Ja, dat klopt. Dat zijn wel hele verschillende soorten dijken hoor. We mhm. hebben eh, ruim 70 kilometer echt dijken langs, langs de rivieren. en we hebben ook wat wij dan ja, dijken of kaders noemen langs de rotten en, de ringvaart. Als je daar uh, langs loopt, dan hebben mensen soms geen eens door dat het, een, dat het echt een dijk of een kade is. Mm eh, en we hebben ook in de polder eh, nog wat, eh, wat dijken. Dus het zijn hele verschillende types. Maar inderdaad, het zijn, er, het zijn nogal wat kilometers. En zijn die nu allemaal in kaart gebracht dan? Ja, die zijn, ehm, die zijn allemaal in kaart gebracht. Dat betekent dat die dijken nu in kaart gebracht zijn, dat u precies weet hoe de dijken erbij liggen, al die 380 kilometer lang? Ja, precies is, is eh, altijd, eh, eh, ja, we weten in ieder geval gewoon goed hoe hoog ze zijn. En mhm. we doen ook steeds vaker en meer grondonderzoek om ook de hele ondergrond te kennen. want ze zakken ook altijd nog een beetje in ons gebied, dus dat houden we allemaal nauwkeurig bij. Maar er staan soms ook constructies in, damwanden, dus elk type waterkering heeft zo, zo weer zijn eigen aandacht nodig. En als je, ze kon, als je ze controleert, dan heb je misschien minder eh, snel dat je hele grote ingrepen moet doen om ze weer eh, goed te maken. Nou ja, of eh, we komen er juist achter welke ingrepen. Eh, <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, eh, dat kan maar over het algemeen zien wij dat onze dijken door alles wat we eraan doen alleen maar sterker en beter worden. Mhm. maar dat moet ook, want de, de, normen en de eisen die we eraan stellen, die worden ook steeds strenger. Omdat er gewoon steeds meer mensen achter wonen, steeds meer geld achter geïnvesteerd wordt. Ja. betekent dat dat onze bescherming ook eigenlijk steeds beter op orde moet, moeten hebben. En door het weer en alles wat daarbij hoort, eh, kan het ook nog eens zijn dat er sneller een overstroming komt. Of de, de, de, rivieren te hoog komen of wat dan ook. Want jullie hebben alleen dijkrivieren, hè? geen zeedijken. Nee, maar de zee heeft echt wel uh, flink invloed hoor. Ja. We zitten gelukkig ook achter de stormbloedkeringen, dus daar wordt ook natuurlijk aan gerekend. Maar eh, de modellen die houden zeker ook rekening met storm op zee en, en hoe dat doorkomt in ons gebied. En ja, juist in, in ons gebied heeft, eh, heeft die storm op zee. En eh, eh, ja, dan kan het water toch gewoon één of twee meter hoger worden. Ja, Eigenlijk situaties die in de praktijk bijna niet voorkomen. zo hoog als in 53 is het eigenlijk sindsdien in ons gebied niet meer geweest. maar wij weten wel dat het zo ook kan komen. Eh, ja, daar, eh, daar houden we in al onze berekeningen en zo toch ook eh, echt rekening mee. Als hoogheemraadschap hebt u het goed voorbereid en houdt u de dijken goed in de gaten, zodat de inwoners droge voeten houden, zoals dat dan genoemd wordt, hè? Ja, dank u wel. Dat, is een mooie conclusie. <laughs> Nou ja, de mensen willen wel weten hoe het precies zit. En jullie hebben een cruciale rol in die hele dijkverzwaring en dijkverandering. Of de veiligheid van de dijken in ieder geval. Zodat iedereen ja, ja houdt, toch? Ja, ja. Eh, mensen, zeker. Die, mensen die daar iets meer over willen weten, jullie hebben daar een uh, veiligheidsrapportage, dus er is iets eh, schriftelijks gemaakt. Kunnen die dat op de website terugvinden? Deze rapportage die, eh, die staat nog niet eh, zo specifiek op onze website. Hij is ook best wel heel erg technisch. Er staat wel allerlei andere informatie, ook over de dijkversterkingen die we inderdaad uitvoeren op dit moment langs de Hollandse IJssel of waar we plannen voor hebben. Mhm. Dus er is op onze website eh, ja, www.hhsk, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ja. is een hele hoop informatie te vinden. En eh, mensen die echt gewoon eh, ja, precies willen weten hoe we dat dan doen en wat voor inspecties en dergelijke, ja, die kunnen die rapportage ook opvragen en dan eh, sturen we die gewoon toe. Maar daar geven we ook graag een toelichting bij, want het is wel. Het is heel technisch, uh, zegt u wel. Het is wel hele specifieke en technische informatie die je ook verkeerd zou kunnen begrijpen. Oké, nou dan is duidelijk dat mensen toch even de website kunnen kijken. En als ze echt geïnteresseerd zijn in de rapportage, kan dat ook nog. Ja, ja, zeker. Dan is het in ieder geval duidelijk dat de staat van de dijken dit jaar weer in kaart gebracht zijn. Arie de Gelder, hij sprak erover. Hij is teamleider beleid en advies bij het Heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ik dank u wel voor het gesprek. ressemblait-elle à mon bonheur ou ressemblait-elle à mon âme Je l'ai cueillie, elle était femme, femme avec un effrosé comme fleur. Changer mon univers. Ma vie en fut tout enchantée. La poésie chantait dans l'air. J'avais une maison de poupées Et dans mon cœur brûlait ma flamme. C'était beau, tout était femme, femme, avec un œuf magique. à l'heure de la vérité. Il y avait une femme un enfant. Cet enfant que j'étais resté. Contre la vie, contre le temps. Je me suis blotti dans mon âme. et j'ai compris qu'elle était femme, mais femme avec un F et les foutre le camp. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Oud en nieuw wisselden elkaar af. Adamo uit 1968 met F com femme, oftewel V voor vrouwen. En Naomi uit Nederland zojuist. For a Minute heet hij. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Na Bloodstone en Outside Woman. another woman, but I call out your name. Yeah, baby. And I really want to see you right now. But right now, I can't change a thing. But just remember, girl, I love you. And as soon as I can, I'll break away and see you, baby. Oh, Sometimes it seems between our little get togethers. <laughs> oh, yeah. But I know that you know that I know that you think things ain't gonna get any better. But just remember. And as soon as I can, I'll break away and see you. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kievit. De schijf van vijf is aangepast. En dat gaf me een consternatie. Alle praatprogramma's op tv hadden het erover. Minder vlees was het advies. En dat kon rekenen op een storm van verontwaardiging. Ze willen ons balletje gehakt afpakken. Stel je voor, zeg, dat kun je toch niet accepteren? Er kwam zelfs een heus Kamerdebat. En de hele rechterflank in de Tweede Kamer sprak er schande van. Hier is sprake van een verkapt klimaatbeleid. En dat kon toch niet de bedoeling zijn? Iets doen aan klimaatverandering is woke. Dat is voor klimaatgekkies. Ik heb het met verwondering gevolgd. Van waar die ophef, vraag je je dan af. Over een voedingsadvies. Wat is daar nou zo gevoelig aan? Als je het wil volgen, dan doe je dat en anders niet. Het is een advies, niet meer en niet minder. Ik kreeg persoonlijk zo'n 40 jaar geleden eenzelfde soort advies van mijn huisarts. Ik was daar voor een jaarlijkse controle en hij zei: Jij moet voorzichtig zijn met vlees en dierlijke vetten. Ik behoorde tot een risicogroep voor hart- en vaatziekten. Ik had natuurlijk die dokters een vet kunnen geven en kunnen reageren als nu zo'n beetje half Nederland dan had hij waarschijnlijk gezegd: Doe vooral je gezin. zin. De gevolgen zijn ook voor jezelf. Mijn reactie was: Voorzichtig zijn met vlees, dat gaat voor mij niet werken. En ik ben gestopt met vlees eten. En nu, na 40 jaar geen vlees eten, voel ik me gezond en fit en geniet ik iedere dag ook van mijn maaltijden. De schijf van vijf, ofwel het collectieve voedingsadvies, stond nu in het brandpunt van de belangstelling. Veelal negatieve belangstelling. De schijf van 5 is eigenlijk een soort cirkel. Een ronde taart met vijf punten. En elk van die punten staat voor een groep voedingsmiddelen waaruit je iedere dag iets op het menu moet zetten. Tenminste, als je het advies wil volgen. Voor de duidelijkheid, niks moet. De schijf van 5 bestaat al sinds 1953 en sindsdien is het verschillende keren aangepast. Het advies wordt uitgebracht door het voedingscentrum en zoals gezegd van tijd tot tijd gewijzigd, aangepast naar de inzichten van de tijd en de stand van de wetenschap. Ook in 2016 was er een wijziging, gebaseerd op de richtleiding voor goede voeding van de Gezondheidsraad. Ook toen was er al een verschuiving naar meer plantaardig. Minder vlees, meer groenten, noten en volkorenproducten, minder suiker, zout en verzadigd vet. Niks nieuws onder de zon, zou je denken. De verschuiving van tien jaar geleden zet nu in een nieuwe versie van de schijf door. Minder dierlijk, meer plantaardig. Toen verliep het geruisloos en nu lopen de gemoederen hoog op. De negatieve relatie tussen veel dierlijke producten eten en ernstige ziekten wordt steeds meer duidelijk. Maar als wetenschappelijk onderzoek over die relatie aan de orde komt, noemt mevrouw van der Plas van de BBB dat angstporno. Dat geeft te denken. Moeten we dan de, wetenschap negeren? Het past wel bij de benadering van sommige politici. Wetenschap is ook maar een mening, stellen zij. Het past ook in door politici aangejaagde polarisatie in onze samenleving. Laat je niet ophitsen, zou ik willen zeggen. Laat je niet indelen in kampen. Geniet van je vrijheid om te verschillen van mening en van eetpatroon. Gevoelig punt is dat het nieuwe voedingsadvies ook aandacht besteedt aan de duurzame productie van voedsel. Feit is dat het westerse voedingspatroon, zoals zich dat de afgelopen 75 jaar heeft ontwikkeld, onhoudbaar is. De aarde kan dat niet aan. De problemen met het klimaat en het verlies aan biodiversiteit zijn nu al immens. Als steeds meer mensen ons eetgedrag willen overnemen, en dat zien we gebeuren, dan zijn de problemen niet meer te overzien. En wat is het probleem? Je kan met gezonder eten ook iets doen voor de gezondheid van onze planeet. Toch wordt vermeend klimaatbeleid via een voedingsadvies niet gepruimd door de rechterflank van onze volksvertegenwoordiging. Overeenkomenspolitiek ging het niet. Meer plantaardig is ook goedkoper. Via plantaardige producten kun je dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen voor veel minder geld. En dat is goed nieuws voor mensen die krap zitten, toch? Dat zouden volksvertegenwoordigers ook kunnen onderstrepen. Het gaat wel ten koste van de portemonnee van industriële veehouderij en toeleveringsbedrijven. En die hebben een sterke lobby. Misschien speelt dat ook wel een rol bij de ophef. Als je met een kleine wijziging van je eetpatroon iets kan doen voor je gezondheid, je leefomgeving en je portemonnee, waarom zou je dat niet doen? Het bevalt mij goed. slapen naast me wakker in bed. Zacht loopt de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd zo zorgzaam, maar wees maar gerust. Wees maar gerust. Want als je eens wist, als je eens wist hoeveel ik om je geef. Hoe blij ik nu ben, hoeveel liever ik leef sinds ik je ken. Sinds ik jou ken. Eindelijk slaap je, adem je rustig en diep. Heel anders dan toen je deed, alsof je al sliep. En achter jouw rug val ik rustig in slaap. Als een schip in de luwte van een veilige kaart. ik jou ken. En als mijn ogen zich dan openen door het felle ochtendlicht, is het eerste dat ik zie jouw stralende ogen, dat mooie gezicht. ik jou ken. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you. And you showed me what it really means to love somebody. And though sometimes we might not see things eye to eye always met me more than half the way. So for all the times I've let you down, and you could have packed your things and gone, I love you most of all because you stayed. And you never gave up on me when I was giving love up on you. Never mattered who was right or wrong, you stayed never gave up on me when I was making things rough on you. And you showed me what it really means to love. There were times I just knew you did not understand my moods. All those long and sleepless nights I put aside. nothing in this world I wouldn't do for you. Cause you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up. Crystal Gill was dat, met een nummer uit 1982. You Never Gave Up On Me. En daarvoor Erik Messi. En als je eens wist. Zometeen. Verboden pesticiden zijn aangetroffen in rijst, thee en kruiden. Dat na Alice Cooper en You and Me. for a working man. What I am is what I am. Now tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it. If I could take you to heaven, that would make my day You and me no movie What we are is what we are. We share a bed. zijn lugubere zaaloptredens maakte hij ook mooie muziek. Alice Cooper hoorde je uit 1977 met You and Me. Ons volgende onderwerp. Paprikapoeder, chili, komijn, thee en rijst in de Nederlandse supermarkten bevatten resten van pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. Directeur Nicole van Gemert is aan de lijn bij Herman de Bruin. Nicole, welkom. Dankjewel. Schokkende mededeling? Eh, ja en nee eigenlijk. Eh, ja, omdat het schokkend is dat verboden pesticiden op ons bord belanden. Maar nee, omdat we dit al heel veel jaren proberen aan te tonen en de politiek proberen te overtuigen hiermee te stoppen. Wat wij hebben onderzocht is verboden pesticiden. En wij noemen dat de grote gifroute. Want wat is het geval? In Europa hebben we een hele lijst pesticiden verboden vanwege mhm. de enorme schadelijkheid voor zowel gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en voor de bijen. Mhm. En die hebben we hier verboden. Maar wat wij niet verboden hebben, is dat de grote gifreuzen in Europa deze pesticiden produceren en vervolgens exporteren naar landen in eh, Zuid-Amerika en naar landen in Afrika. Eh, omdat ze daar niet verboden hebben. En dan vervolgens gaan zij daar onze groenten, kruiden en dat soort dingen mee verbouwen en dan komt het weer terug op ons bord. Ja. Dus noemen dat de gifboemerang. Ja, het legt een lange afstand af dus eigenlijk. <clears throat> Ja, dat, ja. ja. Jullie hebben een aantal dingen onderzocht. Maar ik zag, zag ook staan de, de specerijen van Verstegen. Ja, dat ja. klopt. Dat klopt. Eh, ja, die eh, sprong er eh, bovenuit. Vandaar dat je die waarschijnlijk meteen zag staan. Ja. Ja, dus in het eh, chilipoeder van uh, Verstegen, als voorbeeld, want het is natuurlijk maar een steekproef, troffen we 18 verschillende pesticiden aan. En van die 18 was de helft, dus 9, waren er ehm, eh, verboden in Europa. Oké, ja, en dat komt dan via die kringloop die je net noemde, ik noem het maar even zo, komt dit bij ons weer terecht. Is het heel gevaarlijk dan? ja, deze pesticiden zijn verboden omdat ze heel gevaarlijk zijn. Ja, ja. Nee, maar bedoel, als je, je, echt niet ziek wordt als je chilipoeder op je eten hebt gedaan. Hoor. Nee, het dat zijn is natuurlijk hele kleine hoeveelheden. Ja, precies. Ja, ja. ja, en het is ook zo dat in dit geval van chilipoeder bijvoorbeeld... maar één van de 18 aangetroffen pesticiden boven de wettelijk toegestaande waarde is. Mhm. Maar dat is een ander punt van ons. Kijk, elk, elke pesticide en elk stukje landbouwgif op je voedsel kent een limiet. Hè? Van boven een bepaalde grens mag er sowieso niet inzetten. Dan wordt het van de handen gehaald. Ja. Maar wat er niet wordt bekeken is hoe het optelt bij elkaar. Dat noemen we het cocktail effect. Ja. Dus als jij zeg maar 18 keer een pesticide hebt die onder de waarde ligt die toegestaan is is dat wel 18 keer onder die waarde. Dus bij elkaar opgeteld zit je aan een aardig eh, aandeel pesticiden. Ja, kom je weer veel te hoog uit natuurlijk. Ja, ja. ja, Nou ja, eh, daar moet wat aan gebeuren. Jullie zijn er al jaren mee bezig. Ik, ik hoor weer een eh, petitie aankomen, klopt dat? zeker, zeker. deze petitie die, die loopt al een tijdje omdat de Europese Unie heeft aangekondigd dat um, zij werken aan een verbod op de export van deze schadelijke pesticiden. Maar dat dat plan hebben ze in de ijskast gezet. Oh. Dus wij hebben onze petitie opnieuw leven ingeblazen. En mm-hmm. ehm, gelukkig hebben we deze week weer heel veel nieuwe petitietekenaars erbij gekregen. Waardoor we al op 120.000 mensen zitten die deze petitie hebben ondertekend. Mm-hmm. En dat moet toch indruk maken, zou je denken. Hoe meer mensen tekenen, hoe meer je die druk opvoert bij politici. Want daar zijn ze wel gevoelig voor, hoor, voor ja, handtekeningen. Ja. ja, toch wel. Ja, ja. Maar gaat het dan naar de Nederlandse politici of ook in Brussel? Nou, in Nederland speelt het ook in het debat, maar ik heb het gevoel dat ook mede door onze jarenlange campagnes eh, de Nederlandse politiek al aardig overtuigd is dat dit eigenlijk niet moet kunnen. Hoe hypocriet het is dat wij deze pesticiden toch gewoon exporteren. Maar Europa moet nog overtuigd worden, dus de petitie is gericht op mevrouw van der Leyen. Oké, ja. Ja. Nou, ja, die luistert altijd goed naar dingen, maar ik weet niet of ze altijd eh, doet wat jullie dan vragen. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. <laughs> Ja, en als mensen op de hoogte willen blijven, dus ze kunnen ook altijd bij, bij Foodwatch schrijven wij iedere week een nieuwsbrief. Ja. het laatste nieuws. En dan, dat gaat ook heel veel over pesticiden en de gevolgen daarvan. En wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus dat kun je natuurlijk ook altijd doen. Even inschrijven op onze nieuwsbrief. Kijk even op de website, dan kan je via die website de nieuwsbrief eh, eh, laten komen bij jezelf thuis. Maar de petitie tekenen is ook belangrijk, hè? Ja, dat is belangrijk, want het is ook zo verschrikkelijk hypocriet, hè? Om te zeggen, we willen in Europa, willen we deze gifstoffen niet? Nee, maar die komen... exporteren ze gewoon naar andere landen. Ja, en dan komen ze via de achterdeur... Ja, ja, komen ze via de achterdeur weer binnen. Ja, precies. En dan gaan we ook nog die landen de schuld geven. dan gaan we ook nog zeggen van... wij willen onze producten in Nederland beschermen... tegen slechte producten van het buitenland. Dan denk ik, hoe zot wil je het hebben? Eh, kijk even op eh, de website, die hebben we nog niet genoemd. Dus noem hem toch nog maar een keer. Foodwatch.nl, makkelijk te onthouden. Ja, heel makkelijk, dan komt dat allemaal terecht. En als u wilt tekenen, dan eh, zit er wel een knop waarbij dat heel makkelijk kan. Duidelijk. Ehm, ja, maar weer sterkte in de strijd. En, eh, bedankt voor, voor dit gesprek. Nicole van Gemert, de directeur van de Stichting Voetwoord, bedankt. is forever young. You know, some people need three dozen. Toon Ladders op zijn Alicia Keys. Je hoorde If I Ain't Got You uit 2003. En dat was de late avond van dinsdag 26 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Colin Blunstone blijft nog even bij je. Fijne nacht.